Michel met het NOS-journaal. De politie in Londen heeft meer dan 20 mensen gearresteerd... voor het steunen van de actiegroep Palestine Action... die sinds vandaag op de terreurlijst staat. Er was een klein protest in de Britse hoofdstad tegen dat besluit. Onder de arrestanten zijn volgens The Guardian een priester, zorgmedewerkers... en mensenrechtenadvocaten. Ze stonden er omdat ze tegen de genocide in Gaza zijn... zegt een woordvoerder tegen de krant. Palestine Action brak eerder in op een vliegbasis. De Britse politiek heeft de groep daarom verboden op basis van antiterrorismewetten. Overstromingen in de Amerikaanse staat Texas hebben aan zeker 27 mensen het leven gekost, onder wie 9 kinderen. Er worden nog tientallen meisjes vermist. Ze waren op zomerkamp aan de oever van een rivier die snel overstroomde. Hulpdiensten zoeken nog altijd met drones en helikopters. Oekraïne zegt dat het vannacht met drones in het zuidwesten van Rusland een vliegbasis heeft aangevallen. Daar zou een opslagplaats voor zweefbommen zijn geraakt. Het zijn bommen die niet loodrecht naar beneden vallen, maar kilometers verder terechtkomen. Het Oekraïnse leger zegt dat mogelijk ook twee vliegtuigen zijn verwoest. De aanval hoorde bij een golf waarbij in zeker zes Russische regio's explosies zijn gehoord. Rusland zegt dat het vannacht ook drones heeft afgevuurd op Oekraïne... waarvan de meeste onschadelijk konden worden gemaakt. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. In Lille kwam de renner van Alpecin de Koning als eerste over de streep en pakte daarmee de gele trui. De etappe eindigde niet zoals verwacht in een massasprint. In de finale kreeg Philipsen hulp van ploeggenoot Mathieu van der Poel. Het weer bewolkt met ook later vanavond kans op wat regen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14. Ook dan kan er een bui vallen. Morgen bewolkt met buien en door de harde zuidwestenwind wordt het niet warmer dan een graad of 20.